Kees met het NOS-journaal. De campagne tegen de plofkip van de actiegroep Wakker Dier heeft steeds meer succes. Na Unilever beloven nu ook ovariet en struik alleen nog diervriendelijk gefokte kippen te gebruiken. Plofkippen zijn kippen die in de korte tijd dat ze leven heel snel moeten groeien. In radiospotjes nam Wakker Dier de afgelopen weken stelling tegen voedselproducenten die plofkippen verwerken. Een man die in juli in Utrecht tijdens een illegale straatrace iemand doodreed is veroordeeld tot vier jaar gevangenisstraf. Tijdens de race botste hij op de Cartesiusweg op een tegenligger. De passagier in die auto kwam om het leven. Volgens de rechter staat vast dat de man roekeloos heeft gereden. Hij reed waarschijnlijk rond de 140 km per uur waar 50 km de maximumsnelheid was. De PvdA is teleurgesteld dat de partij niet is uitgenodigd voor verder overleg over de bezuinigingen. Minister De Jager praat nu met de regeringspartijen, met D66, GroenLinks en de ChristenUnie, om een uitweg te vinden uit de impasse. Een debat over de bezuinigingen is uitgesteld tot vanavond. PvdA-leider Samsom zei dat hij best had midden willen meeoverleggen, maar dat hij niet is uitgenodigd. Hij benadrukte dat hij geen taboes heeft en dat de 3%-norm voor het tekort in beeld mag komen. Het omstreden gedicht Foute Keuze wordt toch niet voorgedragen bij de dodenherdenking op de Dam. Dat heeft het Nationaal Comité 4 en 5 mei besloten. Vandaag dreigt het Auschwitz-comité met een boycott van de dodenherdenking op de Dam als het gedicht zou worden voorgedragen. Het gedicht van een 15-jarige jongen over zijn oudoom die bij de Waffen-SS zat is volgens dat comité niet geschikt voor 4 mei. Oud-president Charles Taylor van Liberia is schuldig aan moord, verkrachting, vredheden, het houden van seksslaven en het ronselen van kindsoldaten. Dat heeft het speciale hof voor Sierra Leone in Den Haag bepaald. De rechters achter bewezen dat Taylor de rebellen in buurland Sierra Leone wapens heeft geleverd, waarvoor hij zich onder andere liet betalen met diamanten. Het weer op steeds meer plaatsen buien, het is 15 tot 17 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Jolanda van der Velde van de AWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Amersfoort Noord 2 kilometer. Op de A10 ring Amsterdam West richting Zaanstad tussen Sloten en Westpoort 6 kilometer. Richting Den Haag tussen Kadoenen en Knopend Koenplein 3. Op de A10 ring Zuid tussen Geusveld en Oud-Zuid 5 kilometer. A28 Utrecht richting Amersfoort tussen Knopend Rijnsweert en Afrit Den Dolder 3 kilometer.